omdat er opnieuw een aswolk over Nederland drijft. Ze blijven tot zeker twee uur vanmiddag gesloten. De andere vliegvelden in Nederland blijven vooralsnog wel open. Mogelijk kunnen vluchten naar Schiphol en Rotterdam worden omgeleid. De aswolk komt van de vulkaan op IJsland. Eerder vannacht werden de grote luchthavens bij Londen al gesloten. In Thailand is een van de leiders van de anti-regeringsbetogers overleden aan de schotwond die hij vorige week opliep. Dat meldde Thaise media. De oud-generaal van het Thaise leger werd gezien als een belangrijke strateeg van de roodhemden... en werd donderdag in zijn hoofd geschoten tijdens protesten in Bangkok. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt sinds gisteren mensen af om naar de Thaise hoofdstad Bangkok af te reizen. De koers van de euro is vanmorgen verder gedaald en heeft in vier jaar niet zo laag gestaan. De euro is nu ongeveer 1,23 dollar waard. Vrijdag doog de gezamenlijke Europese munt al onder de 1,25 dollar. BP heeft nog steeds weinig succes met het dichten van het olielek in de Golf van Mexico. Volgens deskundigen kan alleen een klein deel van de weglekkende olie met een buis naar de tanker worden geleid. Ook het Witte Huis noemt de buis die in de olieput is geschoven geen oplossing voor het probleem. Meer dan 200.000 jongeren beginnen vandaag aan de centrale eindexamens. Ruim de helft zit op het VMBO, de rest doet HAVO of VWO. Muziek, kunst en Nederlands zijn vanmorgen de eerste vakken. De examens duren tot en met 2 juni. In de VS is rockzanger Ronnie James Dio overleden. Hij werd als zanger bekend van de hit Love Is All... die op naam staat van die Purple-bassist Roger Glover. In de jaren 80 nam hij de plaats van Ozzy Osbourne in als zanger bij Black Sabbath... en begon hij zijn eigen band Dio. Ronnie James Dio leed aan maagkanker. Hij is 67 geworden. Tot besluit het weer, wisselend bewolkt en in het oosten buien, mogelijk met onweer.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 106.9 ZFN